Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel natte voeten in Zuid-Limburg. Gisteravond veranderden straten in meerdere plaatsen in modderstroompjes. In korte tijd viel zoveel regen dat het riool het niet meer aankon en de boel onder water kwam te staan. Bij deze man viel de schade gelukkig nog mee. We hebben een muurtje daar, omdat het huis lager ligt dan, eh, dan de weg. En dat doet heel goed zijn werk. Ja. En is de brandweer, eh, die komen ook te plaatsen of niet? Ik heb begrepen, als minder dan 30 centimeter water staan, moet je het zelf oplossen. Dus eh, ik denk het niet, want ze hebben hun handen vol op andere plekken. Onder meer een supermarkt en een zorgcentrum moesten worden ontruimd... en er rijden nog steeds geen treinen. De gold ook code oranje, dat is inmiddels ingetrokken. We hebben vorig jaar met z'n allen veel minder kilometers gemaakt dan een jaar eerder. Volgens het CBS legden we er in totaal 147 miljard af... te voet met de fiets, auto of trein. In 2019 was het nog 211 miljard kilometer. Dat komt natuurlijk door corona en de lockdowns. Er wordt vandaag een knoop doorgehakt over het prikken van kinderen boven de 12 jaar. Gisteren kwam de Gezondheidsraad met het advies om dat toch maar te gaan doen. De kans is groot dat demissionair minister De Jonge dat advies overneemt. Oekraïne en Zweden hebben er gisteravond een latertje van gemaakt op het EK. Na 90 minuten stond het 1-1 en dus werd het verlengen. Had voor commentator Ragnar Niemeyer niet gehoeven... Want het spel werd er niet beter op. Het is een soort afvalrace. Het is een soort survival of the fittest. Om het dan maar even op zijn Engels te houden. Ik zie ijs. Ik zie flessen met water. Ik zie Marcus Berg nu weer op het veld eh, zitten. Hij draagt de aanvoerdersband bij Zweden. Wat onder de streep eh, blijft, eh, blijft staan. Dat is eh, een 1-1 stand. Die hebben we al sinds eh, de rust, sinds vlak voor de rust. En voor de rest is het eh, wachten op een penalty-serie. Een oerlelijke wedstrijd. Maar het einde was dan wel weer leuk. In de blessuretijd van de tweede verlenging maakte Oekraïne alsnog de 2-1. En dat land staat in de kwartfinales tegen Engeland. Het weer, wolken en buien. En hoewel die opnieuw heftig kunnen zijn, is de kans op overlast vandaag klein. Het wordt 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn inmiddels opgelost. Alleen op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je nog 10 minuten vertraging tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem.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 Pensando solo veo un Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales. Digo, quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlandse ambtenaren hebben bewust informatie achtergehouden voor de Europese Commissie... en gesjoemeld met cijfers om zoveel mogelijk Nederlandse vissers te laten pulsvissen. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd. Dat de Nederlandse rekenmethoden niet wettelijk en dubieus waren, werd verzwegen. Sinds het uitbreken van de extreme hittegolf vrijdag... zijn in de Canadese provincie British Columbia... meer dan 100 plotselinge sterfgevallen vastgesteld. Het zijn vooral mensen op leeftijd. De WHO heeft China officieel malaria verklaard. In 2020 was er in China voor het vierde jaar achtereen geen malaria...